Renate Kok met het NOS Journaal. Tweede Kamerlid Gundohan wil maandag weer terug naar de Volt-fractie. Tegelijkertijd breidt ze de aangifte tegen haar partij uit. In Jinek zei ze dat ze dat doet op advies van haar advocaten. Tussen Volt en Gundohan is al weken een conflict gaande. Vorige maand werd ze uit de fractie gezet na meldingen van grensoverschrijdend gedrag... waarna Gundohan aangifte deed van smaad en laster tegen verschillende Volt-medewerkers... en kopstukken van de partij. De rechter oordeelde vorige week dat ze niet uit de fractie gezet had mogen worden geworden. Gunwan wil nu terug, maar Volt eist dat ze dan eerst haar aangiftes intrekt. In Jinek zei ze dat ze dat niet van plan is. Nederland heeft 200 miljoen euro aan Russische tegoeden bevroren... zegt de president van de Nederlandse bank, Klaas Knot. En dat is meer dan de 6 miljoen waar minister Kaag van Financiën... het eerder deze week over had. Knot zegt dat het verschil zo groot is... omdat nog niet alle bevriezingen van tegoeden waren doorgegeven. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel mensen het bombardement op het theater in Mariupol hebben overleefd. Afgelopen woensdag werd dat volledig vernietigd door Russische luchtaanvallen. Op dat moment zaten er volgens de lokale burgemeester 1000 tot 1200 mensen in de schuilkelder van het theater. Er zijn overlevenden onder het puin vandaan gehaald, maar hoeveel mensen gered zijn is niet bekend. Italië heeft Oekraïne aangeboden om te helpen bij het herbouwen van het theater. Voetbal, PSV en Feyenoord zijn door naar de kwartfinales van de Conference League. PSV won in Denemarken met 4-0 van Kopenhagen... en Feyenoord versloeg Partizan Belgrado met 3-1. Twee andere Nederlandse clubs haalden de kwartfinale niet. AZ werd thuis uitgeschakeld door het Noorse Bodo Glimt... en Vitesse haalde het niet tegen AS Roma. In Rome werd het 1-1. Het weer. Vannacht is het eh, redelijk helder. Temperatuur daalt tot rond het vriespunt.